Nederland heeft een geavanceerde digitale economie... waardoor die in de lucht gehouden kan worden terwijl mensen vanuit huis werken. Ook heeft ons land volgens de onderzoekers vaardigheden en opleidingen voor de toekomstige arbeidsmarkt en daarnaast goede sociale voorzieningen. Nederland kan een lockdown daardoor goed aan en de verwachte economische opleving is groot, concluderen de onderzoekers. Reisorganisatie Koepel ANVR is niet blij met de opmerkingen van premier Rutte... om in ieder geval tot half maart geen vakantie meer te boeken naar het buitenland. Volgens de ANVR moet iedereen vijf weken dicht... maar moet de reisbranche 13 weken op slot. En dat houdt geen enkele branche vol, zei de directeur van de ANVR op NPO Radio 1. Hij verwacht overheidssteun voor reisorganisaties. De politie gaat bij de aanslagen op een aantal Poolse supermarkten van afgelopen week uit van een gecoördineerde actie gericht op deze supermarkten. Dat zei de politie in opsporing verzocht. Er zijn explosieven gebruikt die criminelen ook inzetten bij plofkraken. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle hebben een meerjarig contract getekend bij muziekdienst Spotify. Ze gaan voor het bedrijf onder meer podcasts maken. De eerste is nog voor het einde van het jaar te beluisteren. Waar de podcasts over gaan is nog niet duidelijk. Ze willen hoopvolle verhalen maken met inspirerende gasten, staat in het persbericht van Spotify. In september sloten Harry en Meghan ook al een meerjarig contract met Netflix. Het koppel gaf begin van dit jaar aan dat ze niet meer volledig voor het Britse Koningshuis willen werken. Ze wonen en werken nu in de Verenigde Staten. Het weer. Vannacht kan op veel plaatsen mist ontstaan. Lokaal kan het zich minder dan 200 meter zijn.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 I wait for it the whole year round. Those are marshmallow clouds being friendly in the arms of the evergreen tree. And the sun is red like a pumpkin head. It's shining so your nose won't freeze. The world is your snowball, see how it grows. That's how it goes whenever it snows. The world is your snowball just for a song. Get out and roll it along. It's a yum, yummy world made for sweethearts. Take a walk with your favorite girl. It's a sugar date. What if spring is late? In winter, it's a marshmallow world. It's a marshmallow day in the winter when the snow comes to cover the ground. It's the time for play. It's a whipped cream day. And we wait for it the whole year round. Just you remember that those are marshmallow clouds being friendly in the arms of the evergreen tree. And the sun is red like a pumpkin head. It's shining so your nose won't freeze. You must remember that the world is your snowball. See how it grows. That's how it goes whenever it snows. The world is your snowball just for a song. Get out and roll it along. It's a yum, yummy world made for sweethearts. Take a walk with your favorite girl. It's a sugar day, but if spring is late, in winter it's a marshmallow world. In winter it's a marshmallow world. In winter, it's a marshmallow world. ZFM. ZFM. wanna be someone. I just wanna be someone. Dive and disappear without a trace.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 zeg je? Lijkt mijn hoofd soms op een peer. Nee, hoor. Nou goed, ja, ik kijk dan wel in die lange bal. Maar dan kun jij ook beter in een andere bal oh, kijken. In plaats van die oh, ronde.